van Kamp met het Nationaal. Journaal. De ex-directeur van cultuurplatform Moam wordt vervolgd wegens seksueel overschrijdend gedrag. Dat melden NRC Handelsblad en het Parool, die eerder berichten over de vele beschuldigingen tegen de 33-jarige Martijn N. 28 mannen beschuldigen N van ongewenst seksueel gedrag dat soms gewelddadig van aard zou zijn geweest. Onder hen zijn 11 mensen die minderjarig waren toen het misbruik plaats zou hebben gevonden. Rusland bereidt in het geheime provocatieactie voor in Oekraïne... om een excuus te hebben om het buurland binnen te vallen. Dat claimt de woordvoerder van het Witte Huis in een persverklaring. Volgens een Pentagon-functionaris is, het bewijs, is er bewijs dat Rusland mensen heeft getraind... om in Oekraïne een aanslag te plegen... gericht tegen pro-Russische opstandelingen in het oosten van het land. Een woordvoerder van Poetin spreekt de beschuldigingen tegen. Tot nu toe zijn al deze verklaringen ongegrond, zegt hij. De GGD's werden pas kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht... van de wijzigingen in het quarantainebeleid, zegt de koepelorganisatie van de GGD's. Daardoor is er te weinig tijd om het nieuwe beleid morgen al klaar te hebben. Mensen die een boosterprik hebben gehad of onlangs zijn hersteld van corona... hoeven dan niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Op de persconferentie werd verder bekendgemaakt dat winkels, sportclubs, muziekscholen... en het hoger onderwijs weer opengaan. Maar de horeca en de culturele sector blijven nog zeker tien dagen dicht omdat de druk op de IC's is teruggelopen... kunnen ziekenhuizen weer beginnen met de uitgestelde zorg in te plannen. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Kamer... dat het mogelijk is omdat de ziekenhuizen nu uit de alarmfase zijn. Nederland komt door de toename aan coronagevallen... eind november in de op één na ergste fase terecht, net voor code zwart. Planbare zorg, zoals vervanging van een heup of een liespreukcorrectie... moest toen worden geschrapt. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Tijdelijk, tijdens opklaringen kan het licht vriezen. Overdag is het bewolkt. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon.